Uur. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat er dit jaar 180.000 kinderen worden geboren. En dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Vooral dertigers kregen vaker een baby dan voorgaande jaren. Het CBS noemt de stijging van het aantal baby's een klein corona-effect, maar nog geen babyboom. Tweederde van de plastic verpakkingen uit supermarkten is niet goed recyclebaar... blijkt uit een onderzoek van de organisatie Natuur en Milieu, schrijft Trouw. Vooral Jumbo en biowinkel Ecoplaza komen slecht uit de test... Het onderzoek is gedaan bij zeven supermarkten die een pact hebben ondertekend... waarin staat dat ze in 2025 alleen nog maar goed recyclebare plastic verpakkingen willen gebruiken. Net over de grens van Nederland in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen wordt de 2G-regel ingevoerd. Mensen zonder vaccin mogen daar niet meer naar de horeca, een kerstmarkt of het voetbalstadion. Qua inwonertal is Noord-Rijn-Westfalen de grootste deelstaat van Duitsland. Een deel van Canada kampt met noodweer. De stad Vancouver is grotendeels van de rest van het land afgesloten... doordat toegangswegen onbegaanbaar zijn geworden... door regenval, modderstromen en aardverschuivingen. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Het noodweer heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Auckland in Nieuw-Zeeland gaat mondjesmaat weer reizigers toelaten... en inwoners mogen de stad weer uit. De grootste stad van het land is vanwege het coronavirus nog wel op slot voor buitenlandse reizigers. Maar Nieuw-Zeelanders zelf zijn met een vaccin of een test over een maand hier welkom. Het weer vanmorgen is het nog bewolkt. Er valt ook wat regen. Later vanmiddag breekt de zon door. Het wordt vandaag een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De oorzaak die is te vinden op de A8 richting Zaanstad, want daar gebeurde een ongeluk bij Zaanstad Zuid.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 my man, my man, man, my man, my man, my man, my man, my man, my man, my man, my man, my man, my man, pretty girls when two times my salsa. Ooh, ooh, look out for my next single, it's called my salsa. My salsa, salsa, salsa, salsa, my salsa. Makes all pretty girls one two dance and take off their underpants. My salsa makes all pretty girls one two dance and take off their underpants. My salsa. Where'd everybody go? Nou ik verlies je weet dat ik ken jou als de beste, ik ken jou als de beste, I mean ah. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Ah. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti. tus ojitos zijn Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, hey.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 Tweederde van de plastic verpakkingen uit supermarkten is niet goed recyclebaar. Vooral Jumbo en biowinkel Ecoplaza komen slecht uit de test. Het onderzoek is gedaan bij zeven supermarkten die een pact hebben ondertekend... waarin staat dat ze juist plastic willen herbruiken. Een deel van Canada kampt met regenval, modderstromen en aardverschuivingen. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Het noodweer heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Het CBS verwacht dat er dit jaar 180.000 kinderen worden geboren. En dat is het hoogste aantal in 10 jaar.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 Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it to life. funk of 40,000 years and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg.